Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Nederland kende vorig jaar een record aantal stakers... en door stakingen verloren arbeidsdagen... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In 2019 waren er 26 stakingen waarbij zo'n 319.000 werknemers betrokken waren. En er gingen 391.000 arbeidsdagen verloren. Ter vergelijking kostte in 2017 32 stakingen, de meeste sinds de jaren 80, 147.000 arbeidsdagen. De records werden vooral gevestigd vanwege de grote stakingsacties in het onderwijs en de zorg. Bovendien was er vorig jaar een grote landelijke pensioenstaking. Slachtoffers van huiselijk geweld kunnen binnenkort ook in Nederland bij de apotheek om hulp vragen met een codewoord. Het ministerie van Volksgezondheid bevestigt een bericht van NRC daarover. Meer details worden vandaag bekendgemaakt. Net als in onder meer Frankrijk en Spanje wordt het codewoord masker 19, schrijft de krant. Als mensen bij de balie van de apotheek om zo'n masker vragen... is duidelijk dat ze hulp nodig hebben... en brengt de apotheker ze in contact met hulpverleners. Omdat veel mensen nu thuis zitten vanwege de coronamaatregelen... zijn hulpverleners bang dat er meer huiselijk geweld is. Harde cijfers daarover ontbreken nog. In Brazilië is de afgelopen 24 uur een record aantal nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Er kwamen ruim 7200 nieuwe gevallen bij, waarbij het totale aantal besmettingen ruim boven de 85.000 is gekomen. Officieel zijn er meer dan 5900 Brazilianen aan een corona-infectie overleden. Het werkelijke aantal besmettingen ligt waarschijnlijk een stuk hoger... omdat er weinig wordt getest. De krant O Globo houdt rekening met 1,2 miljoen gevallen... meer dan de miljoen in de VS. In de deelstaat Rio de Janeiro wordt gepleit voor een grootschalige lockdown... om nog meer doden te voorkomen. Maar president Bolsonaro is daar een fel tegenstander van. Het weer, pittige buien met soms hagel, onweer en zware windstoten. Vannacht in het binnenland wat droger, minima rond 8 graden. Overdag verspreid stevige buien, lokaal weer met hagel en onweer.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 Zomerhits. with the hour. Kissing that was sour, should be married to Avatar. My world wonder, libertary blunder. Kiss we call you mother. I remember one time we didn't speak. Now I'm blowing up like a Don Joe peak. Hill figure jeans massage by the hour. Come on, little ladies, down for bounce. Bounce my bill on top of the hill. Remember one thing, you can't be mine. Remember one thing, you can't be mine. Remember one thing, let's have a big time. Have a time, baby.